Raymond Seré met het NOS-journaal. Windhoos heeft in het buitengebied van het Achterhoekse dorp Tsellam flinke schade veroorzaakt. Tientallen bomen zijn omgewaaid en zeker zes boerderijen zijn beschadigd geraakt. Niemand is gewond. De windhoos trof Zelhem rond kwart voor zeven vanavond, zegt een woordvoerder van de brandweer. Bij een van de getroffen boerderijen is de schade groot. Het pand moet worden gestut. Brandweerlieden zijn naar het getroffen gebied gaan om de omgevallen bomen van de wegen te halen. Volgens de brandweer is de regio verder niet getroffen door noodweer. De Brit die afgelopen donderdag in een ziekenhuis in Skopje overleed had geen ebola. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Macedonië vandaag bevestigd. De doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat hij te veel alcohol had gedronken. Gisteren liet een ambtenaar van het ministerie al weten dat er serieuze aanwijzingen waren dat de man dronken was. Donderdag ontstond er paniek toen de man zich meldde bij het ziekenhuis in Skopje. De Brit had ebola-symptomen zoals hoge koorts, misselijkheid en interne bloedingen. Een paar uur nadat hij was opgenomen overleed hij. In een woning aan de Johan Gerardsweg in Hilversum is explosief materiaal gevonden. Het zat volgens de politie in een zelfgeknutseld pakketje ter grootte van een soeblik. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de samenstelling met röntgenapparatuur. Na het onderzoek zal het explosief naar buiten worden gebracht en op een andere plaats tot ontploffing worden gebracht. Er wordt nog gekeken of er andere explosieven in het huis liggen. Uit voorzorg zijn 27 woningen in de buurt van het huis in Hilversum ontruimd. Agenten gingen vanochtend na een tip naar de woning om een van de bewoners te arresteren, maar die was niet thuis. Wel werden twee andere bewoners aangehouden. In het huis lag een grote hoeveelheid hennep. Ook werd het verdachte pakketje toen gevonden. En dan het weer. Het aantal buien neemt af. Er komen steeds meer opklaringen. En vannacht koelt het af tot 8 graden en dan kan er mist ontstaan. Morgen begint droog, dan is er ook wat zon. Maar later op de dag gaat het weer regenen.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 Als opening Hoor je muziek van Smith en Westing met My Heart. Draad ik vorige week ook. Is gewoon lekkere platen. Onderweg zo meteen, Nio die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Jesse J heeft ook een nieuwe plaat gemaakt met een fantastische clip erbij. Maar nu is Brian Cox met de Butler Funk. Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. taking me home. Yep. Said I know she loves with. She know. She know. I see. She uh, know. You got my attention, baby. Go do what you do. Official notice, now you gon' have to make a move. All this ice in my rolling, no wonder I play it cool. Ain't no I in team, but I got my eyes on you. I watch it bounce when she walks, she lick her lips when she talk. I throw her in that Bentley coupe with the top off like Mardi Gras. All that cake, come get you something feeling like a soap. I'ma watch all my children. Hit it so long that she might lose feeling with her legs in the air, she can walk on the ceiling. Said I know she loves. know. Ja, dat was de laatste grid van uh, Nio. Tezamen Juicy J met She Knows. En daarvoor horen we Jesse J met Burning Up. En dat deze samen met Tootsie En eh, Jesse J, die laat zich gewoon een hete kant zien in haar nieuwe clip Burning Up. En als je hem graag wil zien, eh, moet je even googlen. Even naar YouTube gaan, dat is makkelijker. En dan gewoon Jesse J en toetsen met She Knows. En dan kan je meteen die clip even bekijken. CWM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Kenya West heeft zich van zijn goede kant laten zien. Toen hij in een restaurant zat, gaf hij een groepje dames een leuke verrassing. De rapper zat een hapje te eten in New Orleans. Toen een paar tafels verderop een aanstaande bruid met een vriendin, haar feest aan het vieren was. En daar kreeg Kenya al snel lucht van... en besloot de dames eh, flessen champagne aan te bieden. Toen hij werd bedankt door de vrouwen, vertelde dat trouwen het beste is... wat hem ooit is overkomen. Afgelopen mei gaf hij zijn jaarwoord aan eh, Kim Kardashian. <laughs> En volgens mij is dat huwelijk helemaal niet zo fantastisch. Maar hij vindt van wel. En veel mensen staat eh, hij bekend als een tikkie arrogant. Maar volgens iedereen die in het restaurant hij was... Eh, liet hij zich van een compleet andere kant zien. Hij was aardig, vriendelijk, al dus een van de vrouwen. Dus ja, toch weer positief, En eh, Drake die is verwikkeld in een flinke ruzie met de Amerikaanse stripster. Het gaat zelfs zo ver dat de dame naar de politie stapt... omdat ze bedreigd zou zijn door de rapper. Johnny Blaze, zoals de dame heet... had ooit een avondje wilde seks met Drake... toen hij daarna maar weinig interesse in haar toonde. En het zelfs een collega, met een collega van van haar date de stripster helemaal door. Zo vertelde ze onder andere aan Drake dat ze stiekem zwanger was voor hem. Tijdens dat ene avontuurtje natuurlijk. Daarop werd Drake weer kwaad en stuurde wat gespierde vriend op haar af, eh, haar deur. En eh, die hebben haar deur ingetrapt en haar een beetje geïntimideerd. Blaze is naar de politie gestapt om aangifte te doen. De Canadees wordt nu door de politie in Houston gezocht voor ondervraging. Nou, volgens mij is het niet zo heel moeilijk om zo iemand te vinden, hè? Drake, bekende hiphopper. Dus eh, we gaan het allemaal meemaken of die binnenkort voor de rechter mag verschijnen. CFM Zandvoort onderweg zometeen. De parties voor deze zaterdagavond 10 oktober. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan. Dat ga ik straks allemaal vertellen.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 En dit was de eh, Gust Wind. En daarvoor hoorde je Jerome Robbins, Fran Ramirez, Mick Golden en MC Flipside met Insomnia. van Zandvoort. Ik weet niet hoe ik er net bij kwam, maar ik had het net over eh, zaterdag 10 eh, oktober. <laughs> Maar het is natuurlijk zaterdag 11 oktober. We gaan eens even kijken naar de feestjes voor vandaag. Nou, als eerste beginnen we altijd met Brainwash in Escape in Amsterdam. Met onze eigen voor Raimundo. Hij doet het vanavond samen met Frederik Abbas. Sexy Mr. S on Sex en de MC's Charles. Begint allemaal om, eh, om 11 uur vanavond. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check even escape.nl. En de interesse natuurlijk 16 eurotjes. Ook vanavond in Air. Even iets verder eh, van de Escape. Of als je iets verder door hebt. Als je Escape aan je linkerhand hebt en je loopt eh, rechtdoor. Dan kom je aan de rechterhand kom je R tegen. De Girls Love DJ's Invites. Vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. Interesse 18 euro met onder andere Dirtcaps. Girls Love DJ's DJ's. Rico Stout, Johnny 500, Mr. Wonder, Marbo en in Area 2 House Visa. Dat is vanavond allemaal in Air Girls Love DJs White. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van eh, middernacht, duurt tot 5 in de ochtend. Met onder andere Cream, Washington, Wax Friend, Prime, Show, Cream en nog veel meer. Gewoon even kijken in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En vandaag voor de Stalker moet je even kijken op de website uh, eh, clubstalker.nl. <laughs> Want ik heb er weer twee gekregen. Ik zoek de eerste uit. Bovenaan Wheels of uh, Tunes XXL, Come Shot. Begint om rond de klok van 12 eh, uur, middernacht tot 5 uur in de ochtend. En de line-up eh, heb ik niet bijgekregen. Maar gewoon even kijken op de website clubstalker.nl. En dan krijg je al die informatie. En als je nou niks te doen hebt en je ik uh, kan een stukje verder rijden... kan je ook vanavond naar Utrecht toe gaan, naar Central Studios. Vanaf 10 ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. Een leuk feestje voor 28,50 euro. Met onder andere Andy Foreman, La Fuente, Gregor Salto, Shermanology, Sidney Samson, Pata Gonzalez, MC Chen en Roga is de MC. En ook nog Flava, Dom Lomp en Famous. En Feest DJ Ruud, die komen allemaal voorbij. Eh, vanavond in de Central Studios in Utrecht met het feestje Herfstkriebels 2014. Dat begint allemaal om 10 uur vanavond. En als je nou denkt van, ik blijf gewoon lekker in Zandvoort. In Zandvoort is natuurlijk genoeg te doen. CFM Zandvoort, door met muziek. Want daar zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond met nu op de radio J. Paul Gatto en DJ Mess met The Right Thing. but you, I did the right thing. You tried to hurt me for too many times when I thought I was there. First time in my life, I can say I did the right thing. zaterdagavond. Dance Night. Implegays. Implants, silly. Yeah. I'm freaking for real. I think silicone butts are L. L. Where'd she get that alpha? That girl is totally ratchet. No, seriously, who likes that? Right, right, L. L. Look at the way she takes packs. And what's up with those duck lips? She's now here's some things I think are yeah. FaceTime and reclining in airplane seats and then vining retweeting tweets. I'm not lying, cause even rhyming's annoying. Bread balls and ravioli, casserole, roly poly, caterpillar. I'm a really old and moldy windowsill. Yeah. Trapper keepers on the creeper wearing sneakers with the tails and maybe frozen cause you know and I don't want to bill slammer. Seriously? Yeah. Hello, my name is Sarah. That's with no H. Too bad if you don't like that. Cause haters gonna hate my stepdad Gary. He tries to act so cool. Every time we see him, my friends and I say, ew. Yeah. Hey, funky bunch. What are you guys doing? Oh my gosh, it's my stepdad Gary. And he just ran dat was Jimmy Fallon van de Tonight Show. Tezamen met Will I Am En Ooh. Ze hebben samen een plaatje gemaakt met een leuke clip erbij.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 Welke platen kan je allemaal verwachten als je dit weekend gaat stappen? Nou, als eerst op 10, Sander van Door met This. Op 9, J-Trick en Henry Fong met Scream. Op 8, Drognet en Mike Mago met Outlines. Op 7, Harris en de Voyagers met A Lot Like Love. En op 6 Nicky Romero met Let Me Free. En Let Me Feel moet ik zeggen. op vijf horen we uh, eh, vijf vind je Henry Crinkle met Stay, de Justin Martin remix. En op vier staat uh, Dr. Cuccio Gregor Salto met de Oliver Helmers remix van The eh, Can't Stop Playing. Die is gezakt van 1 naar 4. En op drie Dimitri Vegas en Like Mike met Nova. Op 2 Dorley en Shadow Child met Piano Weapon. En deze week een nieuwe nummer 1 Dalask en Kashmir met Burn. En dat zijn de platen die je zeker voorbij zal horen komen in de clubs... als je dit weekend lekker gaat stappen. ondertussen gaan wij door met eh, Simon Doddy. Ook een nieuwe plaat met Downtown. met Another Lover. Daarvoor muziek van Simon Duddy en Downtown. Het eerste uurtje zit er alweer op van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen een uur lang het beste van de clubs in de mix op de radio met DJ Mauso en zijn Global House Vibes. En vanaf 11 uur de stevige beats met DJ Charles. Als het niet te druk heeft, want tegenwoordig zit hij vaak in eh, Kroatië. Maar eh, af en toe tussendoor in het weekend zit hij even langs eh, in de studio hier. Dus als het mee zit vanaf 11 uur. DJ Charles met zijn weekendmix. Voor nu, ik laat je achter met Sander van Doorn en Oliver Helders Dis.